Robert Baltus met het NOS Journaal. Rechtbanken gaan mensen met schulden actief doorverwijzen naar de gemeente. Dat is het resultaat van een proef met een nieuw soort medewerker in de rechtbank, de schuldenfunctionaris. Die gaat bij een eerste zitting mensen met geldproblemen in contact brengen met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Nu gebeurt dat vaak niet, terwijl de gemeente verplicht is mensen met problematische schulden hulp aan te bieden. Mensen met die schulden weten de gemeente vaak niet te vinden of durven geen hulp te vragen. De vereniging van Dutchbed 3 is blij met de excuses van het kabinet... over de omstandigheden waaronder Nederlandse militairen in 1995 naar Srebrenica zijn uitgezonden. De vereniging hoopt op een herstel van de relatie tussen maatschappij, de veteranen en de politiek. Vanmiddag maakte premier Rutte excuses. Veteranen kregen het ereteken voor verdiensten in brons. De regering wil ze daarmee steunen. De Nederlanders werden tijdens de VN-missie in Srebrenica onder de voet gelopen door Bosnische Serviërs... die zo'n 8000 moslimmannen om het leven brachten. D66-leden steunen unaniem de stikstofplannen van het kabinet... bleek vanmiddag tijdens het partijcongres. Leden vinden dat de partij niet moet terugdeinzen voor kritiek van provincies en boeren. Vorige week kondigde minister Van der Wal aan dat de uitstoot in veel gebieden met 70% omlaag moet. Bedrijven in de haven van Rotterdam verliezen miljoenen euro's door personeelskrapte. Er werken ruim 38.000 mensen en er zijn 8.000 vacatures. Het grootste deel is moeilijk op te vullen. Er wordt gezocht naar mensen die fysiek werk kunnen doen... en naar juristen en civiele technici. De Amerikaanse president Biden is tijdens een tochtje bij zijn zomerhuis van zijn fiets gevallen. Hij wilde mensen langs de weg begroeten, stopte, maar kreeg zijn schoen niet los uit zijn pedaal... en viel voor het oog van de camera op het asfalt. Biden mankeert niets. Het weer. In het zuiden blijft het nog lang warm. Vannacht valt er op meerdere plaatsen eh, regen of onweersbui. Morgen een stuk frisser dan vandaag. Het wordt 16 tot 24 graden. En verspreid over het land vallen dan ook enkele onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Oh die shit ouwe, dat is de tenminste niet Maar goed, ik zie je binnenvlieg Is goed, dan laat ik vast binnen weer Kijk ons nou, we zijn er dichtbij af We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waarom zij is afgeknapt Kijk ons nou het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd hey.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 Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen Zie zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was mean Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen ze zien me lachen op de foto, maar aan het einde van de dag dan rij ik solo. aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow-mo.